Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal van Rowena Rikkers, het meisje van Nulde, wordt met twee jaar verlengd. Volgens de rechter moet hij langer worden behandeld omdat het nog niet verantwoord is om Mike J. terug te laten keren in de maatschappij. Wel mag J af en toe weg uit de TBS-kliniek zonder begeleiding. Hij is al vaker op onbegeleid verlof geweest. En volgens de rechter moet dat traject nu worden doorgezet. De vader van Rowena is daar fel op tegen en riep de rechtbank vorige maand op... om J nooit meer buiten een TBS-kliniek te laten. Bij een busongeluk in het zuiden van Duitsland zijn vanochtend 18 mensen om het leven gekomen. De touringcar waarin ze zaten vloog in brand nadat hij op de snelweg op een langzaam rijdende vrachtwagen was gebotst. 30 mensen konden er nog uitkomen, maar raakten wel gewond. Sommige van hen zijn er slecht aan toe. Zeker twee zijn in levensgevaar. De bus kwam uit Dresden en was op weg naar het Gardameer in Italië. Er zaten vooral ouderen in. Frankrijk, Duitsland en Italië hebben afspraken gemaakt met de Europese Commissie over het vluchtelingenprobleem op de Middellandse Zee. Omdat er het laatste half jaar weer meer vluchtelingen in Italië zijn aangekomen, gaat het land een gedragscode opstellen voor hulporganisaties. Die mogen straks niet meer te dicht bij de Libische kust varen om vluchtelingen op te pikken, omdat ze daarmee een soort taxidienst naar Italië zijn. En ook komt er meer geld voor het opleiden van de Libische kustwacht. Minister Kamp vindt het niet nodig dat bellen vanuit Nederland naar een ander EU-land goedkoper moet worden. De D66 had daarom gevraagd, nu het tarief is verlaagd om vanuit andere EU-landen naar Nederland te bellen. Naar het buitenland bellen kan wat Kamp betreft duur blijven... omdat telefoonproviders de ruimte hebben om met de prijs te stunten. Het weer, wat zon, maar ook kans op een bui. Het is 20 tot 23 graden. Morgen wolken en zon en bijna overal droog. En ook dan maximaal 23 graden. Later in de week wordt het warmer. Dan kan het 29 graden worden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch.